บุ๊กทู สอง twee, 2. สมาชิกครอบครัว familieleden, Familieleden. ปู่ ตา de grootvader, De grootvader. ja, jij. De grootmoeder. De grootmoeder. Kau te. Hij en zij. Hij en zij. Pa. De vader. De vader. Me. De moeder De moeder. เขาและเธอ hij en zij, Hij en zij. ลูกชาย de zoon, De zoon. ลูกสาว de dochter, De dochter. เขาและเธอ hij en zij, Hij en zij. พี่ชาย น้องชาย de broer, De broer. พี่สาว น้องสาว de zus, De zus. เขาและเธอ hij en zij, Hij en zij. ลุงอานเา de oom de oom ป้า อาน้า de tante de tante เขาและเธอ hij en zij hij en zij เราเป็นครอบครัวเดียวกัน wij zijn een gezin, Wij zijn een gezin. ครอบครัวที่ไม่เล็ก het gezin is niet klein, Het gezin is niet klein. ครอบครัวใหญ่ het gezin is groot. Het gezin is groot.